dit melodietje zing van zon en zeilen met jou op de Nederlandse zee. Een week lang heb je het gezongen voor mij en de wind en de golven zongen mee. Die ene week ging snel voorbij, maar je zei elke zondag wordt voortaan weer een feest. Die woorden maakten me zo blij, ik hield me vrij, maar geen zondag ben jij er nog geweest. Waarom? je Waarom ben jij nooit op zondag vrij? Is die mooie tijd dan voor goed? op zondag vrij? Heb je dan geen tijd? Of vergeet je mij? Waarom ben jij nooit op zondag vrij? Is die mooie tijd dan voorgoed voorbij?